Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onder een loods in Antwerpen zijn spullen gevonden van een Nederlandse vrouw... die wordt vermist in een drugszaak. Het gaat om een handtas en kledingstukken van Naima Jilal die anderhalf jaar geleden verdween. De vrouw is vermoedelijk slachtoffer geworden van een afrekening. Eind vorige maand zat de zaak in opsporing verzocht en dat leverde meerdere tips op. Mogelijk is de politie naar aanleiding daarvan gaan graven in de Antwerpse loods. De vrouw zelf is nog niet gevonden. Uit foto's die rondgaan in de onderwereld zou blijken dat ze niet meer leeft. Consumenten die verlopen reisvouchers hebben... kunnen die vanaf woensdag registreren bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Zo kunnen ze een aanspraak blijven maken op terugbetaling. Een jaar geleden begonnen reisbureaus met het uitgeven van vouchers... voor reizen die door corona werden geannuleerd. De tegoedbonnen zijn een jaar geldig. Daarna kunnen klanten hun geld terugvragen. Maar dat lukt vaak niet, omdat er volgens de reisbureaus geen geld is... De overheid werkt aan een voucherfonds, maar dat laat nog op zich wachten. Vouchers kunnen bij de SGR worden geregistreerd tot twee maanden na de verloopdatum. In Rotterdam is voor de tweede avond op rij een Poolse winkel beschoten. Volgens de politie zijn er meerdere kogelinslagen in de ruit van de winkel. Niemand raakte gewond. De winkel in het stadsdeel Delfshaven werd zondagavond ook al beschoten. Agenten ontdekten toen twee kogelgaten in de pui. Ook toen vielen er geen gewonden. Waarom de Poolse winkel in Rotterdam is beschoten is niet duidelijk. VVV Venlo heeft trainer Hans de Koning ontslagen, meldt de krant De Limburger. De voetbalclub houdt hem verantwoordelijk voor de slechte resultaten. De laatste zeven wedstrijden in de eredivisie werden allemaal verloren... waardoor VVV bijna in de degradatiezone is beland. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Minima rond 4 graden. Overdag neemt de bewolking toe. En vanuit het westen valt op steeds meer plaatsen regen of motregen.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 Chill, is it something real? Or the magic I'm feeding off your fingers? yum wish that I could fix it, I could fix it for you. But instead I be van Zandvoort, op 106.9 ZFM. Ba ba ba ba Electrica salsa Oh Electrica salsa Yeah Electrica salsa Oh yeah Salsa.